Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De Amerikaan die was voorgedragen als nieuwe ambassadeur voor Nederland... wordt volgens Amerikaanse media beschuldigd van rijden onder invloed. Hij zou bovendien te hard hebben gereden. En toen hij daarvoor werd aangehouden, zou hij zich hebben verzet. Het Witte Huis trok de nominatie van de 58-jarige Timothy Browes donderdag in. Woordvoerster wilde aanvankelijk alleen kwijt dat hij zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken. Browes is een bekende advocaat in Amerika en een van de bekendste fondsenwervers van president Obama. Zo haalde hij meer dan een half miljoen dollar op voor de herverkiezingscampagne van de president. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact en het Europese noodfonds ESM. Zoals verwacht was meer dan twee derde van het parlement voor. Vrijwel alle parlementariërs van de coalitiepartijen CDU en FDP en de oppositiepartijen SPD en De Groenen. Bondskanselier Merkel had de goedkeuring van twee derde van het parlement nodig om in te kunnen stemmen met de Europese maatregelen. Ook de Duitse Bondsraad stemt vannacht nog over de Europese maatregelen. Zelfs als ook die akkoord gaat, is de weg nog niet vrij om het noodfonds en het begrotingspact volgens planning in te voeren. Er ligt nog een groot aantal klachten bij het Duitse Constitutioneel Hof die eerst moeten worden behandeld.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 See you at the same time next week Baby, give me what you dollar I was stuck in some brand new business I was all tied up Told the girl I was late, I had to rhyme I gotta be backstage at a quarter past nine Come on. Telling me to change my mind She like Britney Spears, baby, hit me one more time She told her I can't be late, the girl's taking up my time Had to hit her with a line She told her I can't wait to freak, see you at the same time next week, don't you?